met het NOS-journaal. In Breda zijn vannacht meerdere appartementen ontruimd na een explosie bij een beauty salon. Na de ontploffing brak er brand uit. De explosie was rond 5 uur. Op beelden is te zien dat de voordeur van de beauty salon is verwoest. Zes bovenliggende appartementen zijn ontruimd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De politie heeft in de buurt een man aangehouden. Die wilde vluchten toen agenten hem zagen. Bij een bootongeluk op het Italiaanse Como-meer is een Nederlandse vrouw om het leven gekomen. De vrouw van 33 zou gistermiddag van de boot zijn gevallen na een botsing met een andere boot. Ze overleed later in het ziekenhuis. Een opvarende van de andere boot raakte ook gewond, maar is buiten levensgevaar. De Italiaanse politie doet onderzoek. Door hevige regenval hebben delen van Spanje te maken met overstromingen. Met name Catalonië in het noordoosten van Spanje kampt met wateroverlast. Daar viel in een uur tijd 5 centimeter regen. Het treinverkeer werd stilgelegd, een wegen werden afgesloten... en in een ziekenhuis bij Barcelona viel de stroom uit. In een nabijgelegen stadje zijn twee mensen vermist. Volgens de brandweer zijn ze mogelijk meegesleurd door een overstroomde rivier. Voor de kust van de Dominicaanse Republiek is een boot met 40 migranten gekapseist. Daarbij zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. 19 anderen werden gered. Hulpdiensten zoeken naar meer overlevenden, maar de zoektocht gaat moeilijk vanwege hoge golven. De stroomstoring bij een spoortunnel in Rotterdam is nog altijd niet opgelost. Vanwege de storing rijden sinds gistermiddag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid. Vooral internationale reizigers hebben daar last van. Zo rijdt de Eurostar naar Parijs om via Utrecht en Den Bosch. Het probleem ontstond door een stroomstoring. en NS meldt dat de overlast nog tot zeker twee uur vanmiddag duurt. Het weer, de dag begint droog met geregeld zon. Vanmiddag kans op een bui en dan wordt het maximaal 21 tot 26 graden. Morgen meer zon, dan ook net iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog steeds 10 minuten in de file voor knooppunt Burgerveen. Ze zijn daar aan het opruimen nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde. Het duurt waarschijnlijk tot 8 uur vanavond voor de weg daar vrij is.